Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op een school in Assen moeten leerlingen vanaf de vierde klas een mondkapje dragen. Het geldt ook voor docenten en medewerkers. RTV Drenthe meldt dat de mondkapjesplicht in eerste instantie geldt tot 1 september. Dat is in verband met de incubatietijd van het virus, schrijft de directie van de locatie Larix van het Vincent van Gogh College in een brief. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregels schrappen, zegt de school. Basis- en middelbare scholen hebben een uitgebreide brief gekregen... waarmee ze kunnen controleren of de ventilatie in schoolgebouwen aan de eisen voldoet. De gids is opgesteld door kenniscentrum Ruimte OK... in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Volgens een expert van dat kenniscentrum komen scholen al een heel eind... als ze simpelweg alle ramen en deuren openzetten. Opnieuw hebben zich op Terschelling vooral jongeren laten testen op het coronavirus. Er hebben zich vandaag 300 mensen gemeld bij de GGD. Op jongerencamping Appelhof op Terschelling was een aantal jongeren besmet gebleken. Gisteren besloot ook al een grote groep zich te laten testen. Een Franse visfederatie klaagt voedingsmiddelengigant Nestlé aan... na de vondst van duizenden dode vissen in een rivier bij een Nestlé-fabriek. Volgens lokale autoriteiten zijn de vissen gestorven door zuurstoftekort. En de fabriek zegt dat er inderdaad zondag per ongeluk... een vloeistof in de rivier is gelekt. Toen dat werd ontdekt is het productieproces meteen stilgelegd. En door onweersbuien en een wolkbreuk staan in Emmen straten blank en zijn putdeksels omhoog gekomen. Ook in het ziekenhuis zijn problemen. Daar is water in de verloskamers gelekt. Een vrouw die op het punt stond te bevallen is naar een ander ziekenhuis gebracht. Het weer verspreidt over het land van die eh, stevige regen- en onweersbuien. Lokaal met veel regen, mogelijk met hagel. Tussendoor ook nog steeds zon. Morgen weer buien en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 langzaam rijdend verkeer vanuit Hoorn naar Zaandam. Tussen Hoorn en Purmerend Noord. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Oorzaak is een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht bij Purmerend Noord. Wat vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Voor Broek in Waterland staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging.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 throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go And now I'm holding on I guess you don't know what you get don't tell me it's too late.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 Todo me lo gasto, no ahorro. ¿Cómo te llamas, de Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos bien. Esta lo seguimos en la Más, yo creo que con ella lo menea. Tú eres el boom boom girl.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 Baby, I wanna hide. You're alone, going out of your mind. But I'm here out in the club. And I don't wanna talk. Vámonos pa'l y que nadie nos está viendo. Y si no me conoce, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine. Vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos Baila, baila, baila, baila, baila música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. no me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. you closer and you fall under my spell. I will get you in my arms now. What the night complete, cause no one can tell. All I need. you would have done peace. connect. Before they even look at you, they move on to the next, and I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh.